Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het OS nieuws van 3 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De oud-premiers Kok en Balkenende hebben gereageerd op het aftreden van koningin Beatrix. Kok vond haar toespraak ontroerend mooi en sober. Volgens Kok was de toespraak niet zonder emotie, vooral aan het slot. Je beseft dan wel dat er een einde komt aan een tijdperk, zei hij. Kok leerde Beatrix van dichtbij kennen tijdens zijn premierschap van 1994 tot 2002. Ik had groot respect voor de wijze waarop ze werkte, zei Kok. De koningin daagt uit. Omdat ze zich inhoudelijk verdiept wil ze ook weten wat de achtergronden zijn. Het naadje van de kous weten. Ook oud-premier Balkenende heeft veel respect voor koningin Beatrix. koningin heeft voortdurend op een voortreffelijke wijze invulling gegeven aan het koningschap... waarvoor het diepste respect past, zei hij. Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad komen vandaag toch met een papieren krant. Medewerkers van de drukkerij waren van plan om te staken... maar ze zien daar vanwege het nieuws rond koningin Beatrix van af. Hoofdredacteur Huub Paulussen heeft gisteravond urenlang met de vakbonden van de drukkers gepraat. Ze zijn boos over een sociaal plan van mediagroep Limburg, de eigenaar van de kranten. Die wil 25 van de 75 banen schrappen. Uiteindelijk bereikten Paulussen en de drukkers een compromis. Dagblad Limburg en het Limburgs Dagblad zullen vandaag in sterk afgeslankte vorm verschijnen. Zo worden de regionale en sportkaternen niet gedrukt. De Amerikaanse Senaat heeft zijn goedkeuring gegeven aan een hulppakket van ruim 50 miljard dollar voor slachtoffers van de orkaan Sandy. Het Huis van Afgevaardigden ging twee weken geleden al akkoord. Het hulppakket was niet onomstreden. Aantal republikeinen vinden dat de regering het zich financieel niet kan veroorloven om zo'n bedrag uit te geven. De stemming was 62 tegen 36 en dat was net voldoende.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 This is everything that I have ever lived for But I'd give it all So look into the look at it. Ooh, so thick. Now I know what to call it, a fatty. dance. Let me show you a good thing.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 Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.5.